Moeker, daar staat een vrijer aan de deur. Fikkedam, fikkedam, fikkederidam. Moeker, daar staat een vrijer aan de deur. Alleluia. Vragen ze wat hij drinken wil. dan, fikkedam, fikkederidam. Vragen ze wat hij drinken wil. alleluja. Thee met witte puntjes, dan, fikkedam, dam. Thee met witte puntjes, alleluja. Vraag eens wat hij eten wil, fikkerdam, fikkerdam, fikkerderidam. Vraag eens wat hij eten wil, alleluia. Gut met proementanten, fikkerdam, fikkerdam, fikkerderidam. Gut met proementanten, alleluia. Vraag eens waar hij slapen wil, fikkerdam, fikkerdam, fikkerderidam. Vraag eens waar hij slapen wil, alleluia. Wie de jongste dachter, fikkerdam, figadam, fikkerderidam. Wie de jongste dachter, halleluja. Vraag eens hou wel geld, hij het, figadam, figadam, fikkerderidam. Vraag eens hou wel geld, hij het, halleluja. Honderdduizend gulden, figadam, figadam, fikkerderidam. Honderdduizend gulden, halleluja. Lordum dum marbin com wigadum figadum figadaddy dum Lordum dum marbin come alleluia